Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Aruba wordt opnieuw een avondklok ingevoerd vanwege het hoge aantal coronabesmettingen. Iedereen moet tussen 10 uur s avonds en 5 uur s ochtends binnen zijn. De avondklok geldt tot in ieder geval 1 september. Ook in het ziekenhuis neemt het aantal coronapatiënten toe. Er is niet genoeg personeel om alle patiënten op te vangen. Specialisten op het eiland zijn gevraagd om hun reguliere werk neer te leggen... en te helpen bij de behandeling van de coronapatiënten. Ook Nederland is om hulp gevraagd. Vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn gisteravond twee Nederlandse vliegtuigen met evacuees vertrokken. 79 inzittenden hebben als eindbestemming Nederland. De komende dagen worden de Afghaanse medewerkers van de Nederlandse ambassade opgehaald. Zij hebben vrijwel allemaal de luchthaven van Kabul weten te bereiken. De politie heeft gisteravond een confrontatie voorkomen tussen fans van PEC Zwolle en Go Ahead Eagles... De PEC-aanhangers waren in een bus op weg naar een sportpark in Deventer... waar fans van Go Ahead Eagles aanwezig waren. Volgens de politie waren ze uit op geweld. Toen agenten de bus tegenhielden, kwamen inzittenden naar buiten en werden ze agressief. Uiteindelijk werd de touringcar de stad uit begeleid. In delen van de Amerikaanse staten New York en Connecticut is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de komst van orkaan Henri. Bewoners van kwetsbare gebieden aan de Amerikaanse Noordoostkust is aangeraden om te vertrekken. Harry komt naar verwachting vandaag aan land in New York en New England. Gouverneur Cuomo van New York waarschuwt dat er problemen kunnen ontstaan door harde wind en zware regenval. Ook kan de elektriciteit uitvallen. In Mexico heeft orkaan Grace al veel schade aangericht. Zeker acht mensen zijn omgekomen. Het weer, vooral in het noorden, regen en onweersbuien. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Overdag is het bewolkt en is er opnieuw kans op buien met onweer.